verantwoordelijkheid moesten nemen. Gesprekken om de kwestie op te lossen leverden niets op. Dan nog het weer. Vanmiddag vanuit het noorden regen. Middagtemperatuur 14 graden. Morgen bijna overal droog en flinke periode met zon. En dan wordt het een graad of 11.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 Dat schrijft de curator van zijn failliete bedrijf. De curator gaat kijken of een deel van dat geld kan worden verhaald op zijn nabestaanden. Het bedrijf van Kooistra ging vorige maand failliet. In juni had hij zelfmoord gepleegd na een langdurig conflict met bierbrouwer Heineken. Kooistra's bedrijf heeft 150 miljoen euro aan schulden. In Frankrijk hebben ordentroepen zeker vier olieraffinaderijen ontruimd die waren geblokkeerd door stakers. Het personeel van de raffinaderijen voerde actie tegen de plannen van de regering om de pensioenleeftijd te verhogen van 60 naar 62 jaar omdat alle twaalf oliedepots geblokkeerd werden, dreigde een brandstoftekort in Frankrijk. President Sarkozy gaf daarop opdracht de blokkades te beëindigen. Bij het Belgische antidiscriminatiebureau is een klacht ingediend tegen aartsbisschop Leonard. Aanleiding zijn zijn omstreden uitspraken over aids. In een boek noemt de aartsbisschop de ziekte een soort van gerechtigheid. Verder noemt Leonard homoseksualiteit een verkeerd begrepen vorm van seksualiteit. De klacht tegen de aartsbisschop is ingediend door een advocaat. In Amsterdam is het proces tegen PVV-leider Wilders hervat. Vandaag komt de aanklacht over het aanzetten tot haat en discriminatie aan bod. Daarin wordt een tweede strafeis geformuleerd. In de eerste strafeis, dinsdag, over het beledigen van moslims... vroeg het OM de rechter om Wilders vrij te spreken. Wilders zei gisteren dat hij erop rekent dat de rechter hem op beide aanklachten vrij spreekt. De rechter doet op 5 november uitspraak.